Daarvan worden 14 zaken behandeld volgens het supersnelrecht, zegt het Openbaar Ministerie. Bij deze groep gaat het voornamelijk om eh, verdachten die worden, wordt verweten dat zij geweld tegen uh, politieambtenaren of voertuigen hebben gepleegd. Denk daarbij aan eh, het stenen gooien of het gooien met andere voorwerpen tegen tegen ME en de politieauto's. Het gaat om 13 mannen en één vrouw. Volgens de OM waren ze vanuit het hele land naar Den Haag gekomen om te rellen. De Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos is in België veroordeeld tot acht jaar cel. Vijf jaar geleden probeerde hij volgens de rechter een enorme partij kook binnen te smokkelen via de haven van Antwerpen. In totaal zijn 16 mensen veroordeeld in de zaak. Bolle Jos was er niet bij. Hij is op de vlucht voor de politie en is voor het laatst gespot in Sierra Leone. Als hij wordt gepakt moet hij in ons land 24 jaar de bak in. Het lijkt erop dat je zorgverzekering volgend jaar niet duurder wordt. Zorgverzekeraar DSW heeft zijn premie bekendgemaakt. Zij zijn altijd de eerste. En bij DSW is de premie volgend jaar 158,50 euro. Net zoveel als dit jaar. De zorgpremies bij andere verzekeraars zitten er meestal in de buurt. En het is weer season in Emmeloord in Flevoland. En nee, dat is in dit geval geen gezellige benaming voor de herfst. Dit gaat over vallende takken. In één straat in Emmeloord is het ieder jaar weer raak. Vallen best wel regelmatig elk jaar eh, heel veel takken en dat soort dingen komen op de auto's. Best wel beschadigingen en dat soort dingen. Wanneer de windkracht 4 is, wanneer het gaat stormen, halen alle bewoners hun auto daar vandaan omdat ze eh, bang zijn dat die beschadigd worden door vallende takken. De hele buurt heeft er wel een klacht ingediend. gediend. Volgens de burgemeester is er niets aan de hand en zijn de bomen kerngezond. Bewoners zeggen dat het juist een kwestie van tijd is voordat er echte ongelukken gebeuren. Ze willen alsnog actie van de gemeente. Het weer in het noorden en langs de kust een paar buitjes. Verder is het zonnig, bijna windstil. Het is een graad of 15, het wordt een graad of 17. Morgen droog, zonnig en maximaal 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk in Noord-Holland door de wegwerkzaamheden op de A10 Oost bij Amsterdam. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam zorgt dit voor 20 minuten oponthoud bij knooppunt Diemen. de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Amsterdam Zuidoost een kwartier vertraging. Rijd je op de A10 Noord richting Haarlem, dan heb je bij knooppunt de Nieuwe Meer 20 minuten extra reistijd.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 Go ahead. Take him on to the bridge. Take him to the bridge. Can I take him to the bridge? Yeah. Take to the bridge. Yeah. me now. Come on. Stay on the scene like a sex machine. The way I like it is the way it is.